Anouk Thijssen met het NOS-journaal. In Den Haag wedstrijd van het Nederlands elftal op verschillende plaatsen onrustig geweest. Mensen gingen na de wedstrijd de straat op om de overwinning te vieren. Er zijn acht mensen opgepakt, onder meer voor belediging van de politie... en het afsteken van zwaar vuurwerk. Toch is de Haagse politie tevreden. Volgens een woordvoerder was het in het verleden veel erger. De Verenigde Staten zijn mede verantwoordelijk voor de huidige crisis in Irak. Dat zei de voormalig Amerikaanse bewindvoerder in Irak, Paul Bremer, in Nieuwsuur. Volgens Bremer moet Obama ingaan op het verzoek van Irak om luchtaanvallen uit te voeren tegen de radicale islamitische beweging ISIS. Bremer vindt dat minister Kerry zo snel mogelijk naar het Bagdad moet afreizen om een brede coalitie tegen ISIS te smeden. In het oosten van Mexico is een massagraf met zeker 28 lichamen gevonden. Het is nog niet duidelijk wie de doden zijn en waaraan ze zijn overleden. Volgens federale onderzoekers kan het aantal lichamen nog verder oplopen. In Mexico zijn de afgelopen jaren meer massagraven aangetroffen, soms met honderden lichamen erin. Vrijwel altijd gaat het om slachtoffers van drugsbendes die in het gebied actief zijn. Op het WK voetbal is Kroatië nog altijd in de race voor een plaats in de tweede ronde. De Kroaten wonnen eenvoudig met 4-0 van Cameroen, dat daardoor is uitgeschakeld. Kroatië gaat nu met Mexico en gastland Brazilië uitmaken wie zich plaatst bij de laatste 16. Een van deze drie landen speelt dan tegen Oranje, dat zich afgelopen avond al kwalificeerde na een 3-2 zegen tegen Australië. Grootste verrassing van de avond was de uitschakeling van regerend kampioen Spanje. De Spanjaarden verloren met 2-0 van Chili en zijn daardoor kansloos voor een plaats in de tweede ronde. Het weer, het is wisselend bewolkt met plaatselijk een bui. Het is ongeveer 13 graden. Overdag en vrijdag is er veel bewolking met soms regen en af en toe zon.